Die kan wel binnenkort naar Nederland. Bij het ongeluk van woensdagnacht kwamen vier mensen om. In de bus zaten Nederlandse toeristen die van het vliegveld van Faro naar hun hotels werden vervoerd. Volgens sommige inzittenden reed de chauffeur te hard. Griekenland maakt zich op voor de beslissende eurotop van morgen. Griekse zondagskranten schrijven dat het uur nul is aangebroken. Vanavond is in Athene opnieuw een grote demonstratie gepland tegen de bezuinigingspolitiek. In Nederland wordt vanmiddag gedemonstreerd uit solidariteit met de Grieken. Onder meer de Amsterdamse afdeling van de SP en de Federatie van Griekse Gemeenschappen in Nederland organiseren op de Dam in Amsterdam een bijeenkomst. Een Palestijn van 18 heeft in Jeruzalem een agent in zijn nek gestoken. Voordat de agent in elkaar zakte, schoot hij de dader neer. De agent en de aanvaller zijn beiden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De afgelopen tijd zijn de spanningen in Jeruzalem opgelopen. Zo werden gisteren stenen gegooid naar een bus en een auto. De Somalische terreurgroep Al-Shabaab heeft een aanslag gepleegd op een trainingscentrum van de Nationale Veiligheidsdienst in de hoofdstad Mogadishu. Daarbij zijn volgens de islamitische strijders tien veiligheidsagenten gedood. Maar het Somalische ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt dat tegen. Het ministerie zegt wel dat vier Al-Shabaab-strijders zijn omgekomen. De Al-Shabaab-leden bliezen de poort van het opleidingscentrum op... door een auto vol explosieven te laten ontploffen. Daarna gingen ze als schietend naar binnen. Gisteren kwamen zeker acht Somalische agenten om... bij een aanslag op een politiebureau in de buurt van de hoofdstad. Het weer, buien trekken van west naar oost over het land. Als de buien zijn overgetrokken, breekt de zon soms door. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vallen meer buien, waait het harder. En met hooguit 16 graden is het behoorlijk fris. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Eembrugge 3 kilometer.